Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Leraren lopen volgens de Algemene Onderwijsbond massaal weg bij de PvdA. De partij stevend bij de verkiezingen voor provinciale staten af... op een halvering van de aanhang onder het onderwijspersoneel. Zo blijkt uit een onderzoek van de bond. Bij de Tweede Kamerverkiezingen was de PvdA nog de grootste partij onder de leraren. Een derde van de docenten stemde toen op de PvdA. Vooral D66 en SP profiteren van het verlies. Ruim een kwart van de ondervraagde leraren zegt D66 te zullen stemmen. Bijna een kwart gaat voor de SP. Wereldwijd blijven de beurskoersen stijgen. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend op het hoogste punt in 15 jaar. In Europa staan de beursindexen ook weer op het niveau van voor de crisis. De AEX is sinds december ruim 15% in waarde gestegen... en staat bijna weer op het niveau van mei 2008. De Duitse DAX-index staat zelfs op recordhoogte. Het optimisme in Europa komt voornamelijk door het plan van de Europese Centrale Bank... om honderden miljarden euro's in de economie te pompen. Consumenten blijven het liefst van hun spaargeld af. Mensen houden het liever achter de hand in plaats van het te gebruiken om bijvoorbeeld een lening af te lossen. Dat blijkt uit een onderzoek dat wordt gepresenteerd op het jubileumcongres van het Nibud. Het Instituut voor Budgetvoorlichting bestaat 35 jaar. Volgens de onderzoekers heeft 17% van de consumenten zowel spaargeld als een lening. Twee verdachten van een plofkraak in Nijkerk zijn bij een achtervolging door de politie gewond geraakt. De auto van de verdachten sloeg in Amersfoort over de kop. Twee inzittenden moesten door de brandweer uit de auto worden gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt onder meer met een helikopter nog naar een derde verdachte. Het weer bewolkt en lokaal een kleine kans op wat regen. In de loop van de dag breekt vanuit het westen de zon geleidelijk door. Het is een graad of 10. In het weekend droog en vooral zondag veel zon. Morgen is het 12 graden, zondag 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan een file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam 2 kilometer. Er loopt er een zwaan in de middenberm. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeers.